is door al negens met het NOS-journaal. De Griekse premier Papandreou wil zijn plan voor een referendum over het Europese schuldenakkoord doorzetten, ondanks kritiek uit binnen- en buitenland. In reactie op het plan zijn vandaag de aandelenkoersen wereldwijd onderuit gegaan. Beleggers zijn bang dat van het reddingsplan niets terechtkomt en dat de schuldencrisis in Europa onbeheersbaar wordt met negatieve gevolgen voor de wereldeconomie. Europese leiders praten morgen met de Griekse premier Papandreou over zijn plan. Het gesprek wordt gehouden in Cannes aan de vooravond van de G20-top. Ook in de Tweede Kamer is veel onbegrip over het plan van Papandreou. De meeste partijen vinden een referendum ongewenst en onbegrijpelijk. De PvdA en het CDA roepen premier Rutte op om zich ervoor in te zetten dat het plan van tafel gaat. Rutte zelf zei vanmiddag dat ook het kabinet zich zorgen maakt over Papandreou's plannen. De premier waarschuwde dat een referendum tot vertraging kan leiden. Israël gaat versneld 2000 huizen bouwen op de westelijke Jordaanhoever en in Oost-Jeruzalem. Het is een reactie op het Palestijnse lidmaatschap van UNESCO, de cultuurorganisatie van de VN. Israël is daar fel op tegen. Het denkt dat de Palestijnen nu gaan proberen lid te worden van de Verenigde Naties. In een zwembad in Tilburg zijn een moeder en haar baby ernstig gewond geraakt toen twee geluidsboksen van het plafond vielen. De vrouw zat met haar dochtertje van vijf maanden in het peuterbad toen de boksen op hen vee wedstrijden. Strootman was tegen de eerste eis in beroep gegaan. Morgen doet de tuchtcommissie uitspraak. Barcelona en AC Milan hebben zich als eerste twee ploegen geplaatst voor de laatste 16 van de Champions League. Barcelona won in Tsjechië met 4-0 van Victoria Pilsen. AC Milan speelde in Wit-Rusland met 1-1 verrassend gelijk tegen Bate Borisov. Het weer, de regen trekt naar het noorden weg en vanuit het zuidwesten klaart het wat op. In de ochtend is het bewolkt en mistig, maar geleidelijk breekt de zon door.